Renate Kok met het NOS Journaal. Burgemeesters en Tweede Kamerleden hebben verbijsterd gereageerd op rellen en plunderingen in het land. In onder meer Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Geleen, Almelo en Zwolle braken gisteravond ongeregeldheden uit. Moesten politie en ME ingrijpen en zijn tientallen mensen aangehouden. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam sprak van schaamteloze dieven. De burgemeester van Den Bosch gaat de inzet van politie en ME in zijn stad onderzoeken. Volgens hem duurde het lang voordat de ME aanwezig was... waardoor ruilschoppers hun gang konden gaan. Tienduizenden huizenkopers met een aflossingsvrije hypotheek komen in de problemen als die afloopt. Dat concludeert de autoriteit Financiële Markten die onderzoek deed naar de financiële kwetsbaarheid van mensen met zo'n hypotheek. De AFM verwacht dat ongeveer 78.000 huishoudens gedwongen moeten verhuizen... als hun aflossingsvrije hypotheek afloopt... omdat ze dan te weinig inkomen hebben voor een nieuw krediet. Veel van die aflossingsvrije hypotheken lopen rond 2035 af. Bij zo'n hypotheek wordt alleen de rente afbetaald... waardoor er na afloop niets van de schuld is afgelost. Oud-minister van Financiën Jamaluddin van Curaçao heeft in hoger beroep 30 jaar cel tegen zich horen eisen... voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Eerder werd de oud-minister nog voordeeld tot 28 jaar, maar daartegen ging hij in beroep. Jamaluddin zou opdracht hebben gegeven voor de moord, maar hij zegt onschuldig te zijn. De Deense overheid trekt 2,5 miljard euro uit om Nertse fokkers te compenseren. In november moesten alle Nertse farms in het land per direct sluiten na corona-uitbraken. De sluiting van de Nertse fokkerijen was een zware klap voor Denemarken. Het land was de grootste producent van Nertse bont ter wereld. Het weer, er trekken buien over. Lokaal kan dat met sneeuw of natte sneeuw gepaard gaan. Er is ook kans op gladheid en het kan ook nog even stevig waaien langs de kust.